uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de dood van de Saoedische journalist Khashoggi... een heel ernstige zaak. Aan het slot van het staatsbezoek in Londen liet de koning tegenover de pers merken... dat hij geen bijzondere relatie met de Saoedi's heeft. Willem-Alexander zei dat hij er als staatshoofd één keer is geweest. Khashoggi werd begin deze maand gedood in het Saoedische consulaat in Istanbul... Er zijn sterke vermoedens dat de Saoedische kroonprins van tevoren op de hoogte was van het plan om Khashoggi te vermoorden. In Riyadh heeft die Saoedische kroonprins het ook over de dood van Khashoggi gehad. Hij sprak van een gruwelijke misdaad. In post gericht aan Barack Obama en Hillary Clinton zijn explosieven gevonden. Daarnaast onderzoekt de politie een verdacht pakketje... voor congreslid en oud-voorzitter van de Democratische Partij... Debbie Wasserman Schultz. Haar kantoor in Florida is volgens lokale media ontruimd. De auteurs die dit jaar kans maken op de NS Publieksprijs 2018... zijn zojuist bekendgemaakt in De Wereld Draait Door. Het zijn Astrid Holleder met Dagboek van een Getuige... Tommy Wieringa met De Heilige Rita... Griet Beek met Het Beste Wat We Hebben... Esther Verhoef, Nazomer, Saskia Noord, Stromboli... en Hendrik Groen, Zolang er leven is. De winnaar krijgt een sculptuur, een geldbedrag van 7500 euro... en mag een jaar lang gratis reizen met de trein. De afdeling verloskunde van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad is per direct gesloten. Ook de afdeling kindergeneeskunde is dicht. Kinderen die langere tijd in het ziekenhuis verblijven... worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Gisteren kregen het Zuiderzee en de drie andere IJsselmeerziekenhuizen... uitstel van betaling. Volgens Omroep Flevoland is het faillissement van de ziekenhuizen onafwendbaar. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Morgen blijft het bewolkt en opnieuw kan er wat lichte regen vallen. Morgen wordt het zo'n 14 graden.